12 uur. Dielke samen met het NOS-journaal. De Tweede Kamer debatteert pas donderdagmiddag met premier Rutte en minister Dijsselbloem over Griekenland. Het debat stond eigenlijk morgen gepland, maar de Kamer vindt het verstandiger om de ontwikkelingen in Athene af te wachten. Griekenland moet in ruil voor het nieuwe noodpakket ingrijpend hervormen. Morgen komt het Griekse parlement bijeen om daarover te praten. Premier Tsipras zal het moeilijk krijgen, omdat er vooral binnen zijn eigen Syriza-partij veel verzet is tegen de afspraken. In het zuiden van Frankrijk zijn twee explosies geweest bij een petrochemische fabriek. Daardoor is brand ontstaan. Volgens persbureau AFP zeggen betrouwbare bronnen dat het om een misdrijf gaat. De Franse politie meldt dat er geen gewonden zijn, ook is er geen gevaar voor de omgeving. Door de explosies ontstond brand in twee opslagtanks. De ene is gevuld met benzine, de andere met nafta, een mengsel van koolwaterstoffen. De fabriek staat in de buurt van Marseille. De Israëlische premier Netanyahu noemt het atoomakkoord met Iran een grote vergissing van historische proporties. Hij zegt dat hij er alles aan zal doen om de nucleaire ambities van Iran de kop in te drukken. Vandaag sloten Iran en het Westen na bijna twee jaar onderhandelen een akkoord over het atoomprogramma. Inspecteurs krijgen toegang tot de nucleaire installaties in het land. In ruil daarvoor wordt een deel van de sancties tegen Iran opgeheven. De computers van wielrenner en gele truidrager Chris Froome zijn volgens zijn teambaas gehackt. Team Sky zegt dat het juridische stappen gaat ondernemen. Teambaas Brailsford denkt dat de hackers met de persoonlijke data van Froome het gebruik van doping zouden willen aantonen. Op sociale media circuleren de gegevens van Froome, maar volgens Brailsford is het onmogelijk die op juiste wijze te interpreteren. Het weer, veel bewolking en wat regen of motregen. In het noorden kans op wat zon, het wordt ongeveer 20 graden. Morgen bewolkt en een bui en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 <laughs> nou ja, ik citeerde Fons Jansen, want die eh, had daar een leuke woordspeling over. Hè? conferentie Mensen en Stemmen is dat van Fons Jansen, Smakelijk eten allemaal, mensen. Lekker, hè? Weer even lunchen, eventjes de, eh, even ertussenuit bij je baas... en even aan de kantinetafel of even naar buiten, eh, aan het strand. Gewoon even lekker in het zand zitten. Even je broodje eten, je pistoletje... maar dan wel met je ghettoblaster op je schouder. Anders hoor je me niet. Ah, via internet kan het natuurlijk wel. www Tussenliggend streepje eh, ZFM... Eh, nee, ik moet zeggen www.zfm tussenliggend streepje live.nl Wat gaan we doen vanmiddag? Nou, we gaan natuurlijk muziek draaien. Dat, dat spreekt allemaal voor zich. Rond de klok van uh, half 1 en ook half 2 het regionale nieuws. Al is het vakantietijd, een beetje pruimetijd ook wat nieuws betreft... Eh, het is meer landelijk nieuws. En eh, ik heb geprobeerd hier uit de streek ook eh, het een te verzamelen. Maar ja, mensen die zijn allemaal weg. Die allemaal met hun kont op, het, op de Spaanse stranden. Of meer op, op Creta. Onze collega Dolly Tempierik, die mij normaal assisteert... ja, die ligt in het zwembad op Kreta. Ook Rob de Nijs gaat op Kreta tekeer. Mijn god, mijn god, wie is Kreta nou weer? u heeft geluk, luisteraars, want ik heb er zin in vandaag. En ik neem u meteen mee naar Parijs. Daar ben ik dan ook weer. Parijs eh, Joe Je l'ai vue près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit C'est rouler dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit elle m'a dit d'aller siffler la haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. À la foire du village, un jour je Soupirait, que je voudrais être une pomme suspendue à un et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit, elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline de l'attendre avec un petit bouquet déglantis J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Zai, zai, zai, zai. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, zai, zai, zai. Ja, daar had Ben Kramer niet op gerekend hoor. Dat het ook nog eens in het Frans zou worden uitgebracht. Maar ja, ook in het Frans is het eh, gewoon zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, zij, het is niet anders, eh, Ben. Ja, jongen, je bent, eh, je bent gestalkt. Dus om het zo maar eens te zeggen. gezellig plaatje van Pierre Crocola. Wat dacht u daarvan? Lady Lay. Lady, lady, lady, lady, lady, lady, lady. En we blijven even in Frankrijk. ik wel hoor. U ook toch? Hoi mensen, Zandvoorters. Dus. Daar worden jullie toch ook vrolijk van? Ja, kan toch niet anders. Zelfs met muziek, er eh, zijn zelfs de slechte tijden, die zijn gewoon goed. Haha, jazeker. Ja, of je nou luncht of dat je nou avondeten eet, dat maakt allemaal niks uit. Een zeer ingewikkelde tekst. Dat heb ik speciaal voor, uh, voor u gedaan natuurlijk mee kan zingen. La la la la la la enzovoort. Oh, Onthoud het, even the bedtime zijn Ja, de gezellige groep was er toch. Eh, of zijn dat, is dat nog? Ik weet niet of ze nog optreden. De Tremolo's waren dat natuurlijk. Bekend van Silence is Golden. Dat mooie Close Harmony liedje. Ga ik niet draaien nou hoor. Want eh, we moeten eventjes wakker blijven. Anders dan eh, stort mijn hele wereld in elkaar. Maar World Fell Down. En dat wordt weer bezongen door de buffoons. En die komen uit Enschede, die mannen. Just Ja, My World Fell Down. Het doet me een beetje denken aan de Flower Power tijd. En aan eh, de tijd van, eh, dat we nog naar eh, San Francisco gingen met z'n allen. gonna meet some gentle als je naar eh, San Francisco gaat... moet je een bloemetje in je haak doen. Leuk en gezellig. Hè? Dat zijn niet de Flower Potmen dit, want die zongen dat natuurlijk eh, origineel. Nee, dit waren die, eh, dit, of dit was, die Edison Lighthouse. Nou, als u nou denkt van, ja, wie zijn nou ook weer die Edison Lighthouse? Waar kennen we die nou ook weer van? Nou, gewoon van dit nummer. Rosemary Gross. langzaam maar zeker gaan we naar het eh, Niels Bulletin toe. Eh, doen we met de Bay City Rollers. Bye bye baby, bye bye. Ja, ik heb lekker gezien vandaag om nou eens allemaal van die lekker oude nummers te draaien. Die maken me zo blij. bij ZFM Zandvoort met Charles Duif. De 14-jarige Jessie Venema, afkomstig uit Zandam, wordt sinds afgelopen vrijdag vermist. Jessie is 1,70 meter lang en heeft bruin haar. Ten tijde van haar vermissing droeg ze een zwarte broek met scheuren, een zwart lederen jack en witte sneakers. Jessie is daarnaast te herkennen aan een neuspiercing. Ze is voor het laatst gezien in de omgeving van Zandam. Heb je meer informatie over de verblijfplaats van Jesse? Bel dan met de politie via telefoonnummer 0900 8844. Ik herhaal 0900 8844. Alles over deze vermissingen is te vinden op de site van RTV Noord-Holland. Tussen Haarlem en Zandvoort is maandagmiddag een storing ontstaan bij de NS in verband met de zijn- en wisselproblemen. Er reden minder sprinters en er zijn toen bussen ingezet. Dat was niet het enige, want ook de spoorbomen bij Overveen werkten niet. Er ontstond een file voor de spoorbomen vanaf de zeilweg richting eh, Noord, zeg maar. Inmiddels zijn de problemen weer opgelost. Aan mij de taak om dit kunstwerk te onthullen en daarna kunnen we hier ook de glazen vullen. Zo kondigt dorpsomroeper Gerard Kuiper de ceremonie aan op Rijn. Nou, welke ceremonie? Bezoekers van het ontmoetingshuis en dagactiviteitencentrum het Juttershuis hebben samen met kunstenares Marianne Rebel een terrasbankje beschilderd. Op donderdag 9 juli 2015 is dit met een vrolijk vertoon onthuld in de tuin van het Juttershuis aan de aan Met Mieke Bluis trekt Kuiper het doek weg en dan verschijnt er een kleurig bankje. De vaste deelnemers hebben er zelf bedachte spreuken op gezet. Leerlingen van het Luzak Lyceum uit Haarlem hielpen daarbij een handje. Enkele spreuken zijn: Een zucht geeft lucht aan een hart vol Volg je hart, want dat klopt. En met je geheugen is het anders. Het Jittershuis is een ontmoetingscentrum voor iedereen uit Zandvoort en omgeving met geheugenproblemen, dan wel met dementie. Voor de onthulling zijn alle buurtbewoners uitgenodigd. De opkomst was groter dan verwacht. Gelukkig staan vrijwilligers van het project Use Your Talent allemaal paraat. Ze zijn de hele dag in de weer om koffie, gebak, hapjes en drankjes te maken en ook uit te delen natuurlijk. De organisatie stimuleert jonge Zandvoorters om belangeloos iets voor een ander te doen en daarmee makend op het eigen talent van de deelnemers. is vakantietijd, luisteraars. En dat houdt ook in dat er eh, weinig regulier nieuws valt te melden. Ik ben naast het voor u op zoek geweest. En ik ga nog even verder kijken. Eh, mogelijk in de tweede bulletin van het nieuws komen er nog aanvullingen. Maar vooralsnog uh, eh, houd ik het hierbij. Dit was het nieuws bij Zierum Lunst. Het weer bij ZFM Zandvoort met Charles Duif. Als je naar buiten kijkt is het muisgrijs en soms valt er wat regen. Veel valt er niet, maar je wordt er wel nat van. Met maxima rond 20 graden leven we iets beneden onze stand. Gelukkig breekt tegen de avond, vooral in het noorden en midden, de zon ook nog eventjes door. En morgen is het, eh, ja, het doet me pijn om te zeggen, maar ook niet al te fraai. Maar de werkweek eindigt met hogere temperaturen en meer zon. Vandaag verloopt het grootste deel van de dag bewolkt en regelmatig wat regen of motregen. De temperatuur klimt op, moeizaam overigens, naar de waarde tussen de 19 en 22 graden. De wind komt uit het noordwesten en is hooguit matig van kracht. In de avond breekt wat vaker de bewolking, maar het zuiden komt er bekaard vanaf. Daar moet men rekening houden met eh, ja, meer bewolking. Gedurende de avond lijkt de kans op regen te verdwijnen en worden de opklaringen talrijker. In de nacht neemt echter de bewolking weer toe bij een minimumtemperatuur van 11 tot 16 graden. Morgen wordt het een stuk warmer met middeltemperaturen tussen de 21 en 25 graden. Het is nog altijd wel eh, bewolkt en regelmatig valt er ook wat regen, maar in de middag kan de neerslag buien van karakter zijn. Voor de wind hoeven we ook deze dag niet te vrezen, die waait hooguit matig uit westelijke richtingen. Donderdag bereikt vanuit het zuiden warme lucht ons land. De hoogste temperatuur van de dag wordt pas laat in de middag bereikt en varieert tussen de 22 graden op de Wadden tot 30 graden in het zuiden van Limburg. De wind is niet noemenswaardig, blijft lang droog, maar later op de dag neemt de kans op een onweersbui toe. Ook de nacht naar vrijdag kan het regelmatig regenen en daarbij mogelijk eh, ook een klap onweer voorkomen. Vrijdag doet de temperatuur een stapje bovenop. De maxima liggen tussen de 24 en 31 graden. Het is zonnig, maar de zuidwestelijke wind trekt gedurende de dag ze aan. Aan zee kan het hard waaien en boven land is een vrij krachtige wind aannemelijk. Overdag wordt het waarschijnlijk snel droog. In het weekend wordt het iets minder warm. Lokaal, zeker op zondag, valt er wat regen, maar vaak is het ook droog. Volgende week, nou, daar houden we ons dan maar weer aan vast, wordt het geleidelijk weer warmer. Tot zover het weer we mijn Zandvoort. met de Middle of the Road. Sjurpen, sjurpen, siep, siep. Daar kennen ze ook van natuurlijk. Hè. Dat kennen u wel, hè? Natuurlijk het liedje, ja. Toch een leuk liedje ook. Ja, mensen die me niet kennen, denk erom mensen, want... Eh, ik kijk dwars door je heen hoor. I'm looking through you. I'm looking through Ik through through Je bent gewoon niet meer hetzelfde, daar komt op meer deze tekst. Kijk dwars door je heen, I'm looking through you. John, Paul George en Ringo Starr natuurlijk. Eh, de Beatles, ja, wie waren dat anders? Hè? Mooi. De tijd dat er nog eh, een jukebox bestond, luisteraars. En er was er ook nog een jukebox jive. En die werd bezongen. Die man met die hele hoge stem van de Roubets. Sugar baby love. Ken hem wel, Met zijn ballen verkeerd op de fiets was gaan zitten. En ook ongezond lunchen. In ieder geval niet bij ZFM Zandvoort. Ja, dan krijg je dat zo'n hoog stemmetje. From the album The Best of the Rubettes, The Jukebox Jive. We gaan even onder de maan van de liefde. Onder de moon of love. Dat doen we met uh, Chew moon of love. lekker hoor. Ik zie al eh, aan de overkant bij de buren hier bij de studio... zie ik allemaal stoelen en tafels aan de kant gaan. Die mensen staan gewoon in de kamer te zwingen, Is dat leuk, heel gezellig. <laughs> ja, lekker meedoen. Zo gaat die lunch er wel in, toch? things in your tell you lots of things. de maan der liefde. Under the moon of love. Shoe Waddy Waddy. <laughs> Ja. Nou, namen die vergeet je op duur. Hè? Maar ze hadden daar een grote hit mee. Eh, en dat gold ook voor Tom Jones met Green Green Grass of Home. Maar eh, mijn vriendin Yvonne die vindt eh, de uitvoering van Oscar Harris nog veel mooier.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 Nou, Yvonne, ik heb een, eh, een, een, een verrassing voor je. Want eh, eh jaren, eh, jaren, nee, maandenlang hebben we gewacht op de uitvoering van Gobi Grant. Gobi Grant is namelijk de dame die, eh, die The Green Green Grass zingt... bij die Pijnenburg-reclame. Ik meen dat het van Pijnenburg is, van die ontbijtkoek en zo. En we hebben, we hebben maanden gewacht op de, dat het liedje ook eens van haar zou verschijnen. Dat deed dat maar niet... Nergens te vinden, nergens te koop, nergens te krijgen. Nergens. Nou ja, in ieder geval, nu is het er. En in het tweede uur van uh, eh, ZFM Lunch gaan we Kobe Grant ook nog een keer draaien... met The Green Green Grass of Home. Dus Yvonne, uh, ja, je hebt gewoon Marcel... want er komt gewoon straks nog een keer dat liedje voorbij. Uh, Cliff Richard, die draai ik voor Sander Dadij. de live uitvoering van het nummer Constantly. Oftewel, constant ben jij in mijn hart. All day I'm walking in a dream.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 Eh, nog zo'n prachtig nummer. En eh, Joke Westerberg, jij luistert ook mee. En eh, ik moet even dat nummer van Fish moet ik even opzoeken. Dus dat vraagt even tijd. Eh, en en eh, reclame, Niels, reclame komen alweer voorbij. Maar ik beloof jou, na de conferentie, die komt om, om iets over één, een stukje om te lachen. Na die conferentie, dan ga ik voor jou vis draaien als ik hem kan vinden. Dus even geduld, Joke. Nou, dank je dat je luistert in ieder geval. En Eet smakelijk als je nog moet lunchen. Dit vind ik zo'n mooi nummer. Het heet On The Outside en het wordt gezongen door uh, Roch Voisin. like a river, trees all around her, but I only ever came near enough to hear her voice on the outside. She was a woman inside a castle nights all around her and I never found myself strong enough to reach and touch from the outside And every time I try to swim across I thought I'd drown And every time I try to climb that wall I thought I'd fall she was a woman frozen in a picture. Frozen there forever with a smile me so warm inside But still I hide on the outside She was a woman Farther than forever Nearer not together But I only wish I was back in time Cause she'd be man on the outside. But every time I try to find the love I left behind, and every time I try to make her mine again, I find myself on the outside. Ja, dan stopt het liedje net eh, een paar, uh, een half minuutje voordat het Niels eh, en de reclame voorbij komen. Dus ik, ja, dan draai ik maar eventjes de computer erin, luisteraars. Ik ben zo weer bij u terug. Tot na het Niels en de reclame. Tot straks. Ook de computer, <laughs> ook de computer wat verdooi. Nou, smiley van Joe Devereaux dan maar.